Annette Schut met het NOS Journaal. De NAVO-top in juni in Den Haag wordt waarschijnlijk twee keer zo duur als gedacht. In de voorjaarsnota wordt een bedrag genoemd van 183,4 miljoen euro. Eerder werd uitgegaan van 95 miljoen. Vooral veiligheidsmaatregelen zijn duur. De dreiging in de wereld is toegenomen en er komen meer mensen die beveiliging nodig hebben. Premier Schoof noemt het vertrek van Pieter Omtzigt uit politiek een moedig maar spijtig besluit. Volgens Schoof verliest Den Haag een bevlogen en gepassioneerd volksvertegenwoordiger. NEC-leider Omtzigt gaf een paar uur geleden aan te stoppen bij de partij... omdat het werkend te grote wissel zou trekken op zijn gezondheid en gezin. Zijn opvolger Nicolien van Vroonhoven zegt te willen blijven opkomen voor de idealen... en het gedachtegoed van Omtzigt. Paus Franciscus heeft niet deelgenomen aan de kruisweg... die ieder jaar op Goede Vrijdag plaatsvindt. De paus moet nog altijd rust houden. Hij is herstellende van een dubbele longontsteking... waarmee hij vijf weken in het ziekenhuis lag. Bij de kruisweg herdenken christenen de lijdensweg van Jezus. Traditioneel loopt de paus van het Colosseum naar de Palatijn... een van de zeven heuvels van Rome. Het is niet bekend of de paus zondag wel bij de paasmis is. Voor zover bekend is advocaat Vito Shukrula nooit alleen bij Ridouan Taghi op bezoek geweest... in de extra beveiligde inrichting in Vught. Dat zegt de deken van de Amsterdamse advocatenorde. Shukrula werd vorige week gearresteerd op verdenking van lidmaatschap... van de criminele organisatie van zijn cliënt. Hij zou boodschappen van Taghi naar buiten hebben gesmokkeld. Maar volgens de deken is het beleid om verdachten in de EBI altijd met z'n tweeën te bezoeken. Het weer, het is overwegend helder bij een graad of 2. Vannacht kan het hier en daar mistig zijn. De dag begint straks bewolkt, maar al snel klaart het op.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 Even in the craziest times when we thought we made love, I held you closely. opened up your heart to me. Cause you are my baby boo. Tell me what I've done to make you feel uneasy. Cause I'm falling for you. I raise my hand, I'm guilty. Time after time we deal with it. This time I know. never knew I can hear the couple fighting right next door. Their angry words sound clear through these thin walls. Around midnight, I heard them shout, unfaithful one. And I knew right then the axe was gonna fall. It's because of me. It's because of me. I heard him shout, Mumbled low. You said, baby, don't you lie to me no more. And I'm listening through these thin walls, silent shame.